Het kabinet wil afspraken maken over meer investeringen in Nederland, bijvoorbeeld in de infrastructuur of in hypotheken. De pensioenfondsen willen in ruil daarvoor garanties van de overheid om hun risico's af te dekken. Nu beleggen de pensioenfondsen hun miljarden voor 85% in het buitenland. De gemeente Deventer wil werklozen inzetten in de thuiszorg. Ze kunnen mensen wassen en aankleden, maar bijvoorbeeld ook een katheter vervangen of een prothese aanzetten. Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Werklozen zijn niet verplicht om het werk te doen, maar kunnen bij weigering wel worden gekort op hun uitkering. Deventer wil er in 2015 mee beginnen. Vanaf dat moment moeten gemeenten de AWBZ-zorg gaan regelen. De Rabobank betaalt de top van vermogensbeheerder Robeco 33 miljoen euro aan bonussen. Het bedrag wordt verdeeld over 53 medewerkers, blijkt uit een brief van de Nederlandse bank die in handen is van RTL Nieuws. De toezichthouder is ermee akkoord gegaan omdat Robeco is overgenomen door een Japanse investeringsmaatschappij. De topmedewerkers moeten voor Robeco behouden blijven om de overname in goede banen te leiden. PVV-leider Wilders wil met veel andere eurokritische partijen samenwerken bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. Behalve met het Vlaams Belang en het Franse Front National heeft hij gepraat met de Zweedse Democraten en er komt nog een gesprek met de Lega Noord in Italië. Voorheen was Wilders daarin terughoudend uit angst voor negatieve reacties, maar hij zegt nu dat hij zich niet meer wil laten gijzelen door journalisten. De ploegentijdrit in de Tour de France is gewonnen door Orica. De Australische ploeg was op het parcours in Nice net iets sneller dan Quickstep. Orica-renner Simon Gerrans bemachtigde daarmee de gele trui. De beste Nederlandse ploeg was Vacansoleil op de 13e plaats, gevolgd door Belkin op 14. Argos Shimano eindigde in de ploegentijdrit als laatste. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Vannacht en morgenochtend regen. Smiddags droger, maar wel bewolkt. Het wordt dan 18 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Knoop het Eemnes. 4 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Breukelen en Maarsen staat 4 kilometer.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 And so I'm sailing through the sea to an island You'll hear the music, fill the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.